Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Inspecties slaan alarm over de toestand van kinderen in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers zijn gisteren inspecties geweest. Er zaten 213 minderjarigen die alleen waren. Kinderen slapen er zonder begeleiding en de keukens, wc's, douches en slaapkamers zijn vies. En daardoor een risico voor de gezondheid, zegt de inspectie. Het kabinet moet nu ingrijpen, zeggen ze. Mijn collega's bij NOS Stories spraken eerder al met tientallen jongeren die in Ter Apel zij zeiden dat ze zich onveilig voelen, in vieze ruimtes verblijven en ook geen begeleiders hebben gezien. En van één jongen was de deur van zijn kamer bijvoorbeeld geforceerd en waren al zijn spullen gestolen. Waaronder ook zijn telefoon. En hij zei dat hij ook echt wel heel verdrietig was dat hij zijn familie nu niet meer kon bellen. Als je meer wilt weten over de situatie van jonge mensen in Ter Apel, check dan NOS Stories op YouTube. Rond deze tijd spreekt de nieuwe Britse koning Charles het volk toe. De vooraf opgenomen speech wordt nu uitgezonden op verschillende zenders. Charles III kwam vandaag terug naar Londen vanuit Schotland. Daar heeft hij afscheid genomen van zijn moeder Elisabeth. In het Belgische Borgworm is een stuk van een vliegtuigmotor op een huis beland. Het vliegtuig was vertrokken vanuit de luchthaven van Luik. tijdens het opstijgen raakte het omhulsel van de motor los en viel naar beneden. Het kwam op het dak van een garage terecht, slechts een paar meter van de slaapkamer van het stel dat daar woont. Die kwamen met de schrik vrij. De staking op het spoor vandaag gooit roet in het eten voor festivalgangers. Appelpop is zojuist afgetrapt, maar voor veel bezoekers is het festivalterrein zonder trein lastig te bereiken. De organisatie heeft er alles aan gedaan om toch zoveel mogelijk mensen naar Tiel te krijgen. In ieder geval is er vanuit de gemeente heel hard gewerkt om extra parkeerplaatsen eh, eh, te regelen. En extra kiss-and-ride plekken, dat mensen afgezet kunnen worden. Eh, de campings waren een dag eerder open, dus mensen konden ook een dag eerder komen. En ik denk dat de mensen ook heel creatief zijn en uh, zelf iets verzinnen. En de trein uit Arnhem rijdt natuurlijk wel, eh, dan naar Riva. Dus in die zin hopen we dat het erg meevalt. En ook andere festivals proberen toch een manier te vinden om bezoekers zonder auto naar hun toe te krijgen. De organisatie van Into the Woods in Amersfoort laat vandaag 13 bussen uit allerlei steden rijden. Het weer, af en toe regen vanavond, vooral in het zuiden en zuidwesten. Het kan ook wat onweren. Vannacht een graad of 14 en morgen in het zuiden veel regen en een graad of 20.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 Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. Mm. van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer. this explanation. Music can give love inspiration. So ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh, Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? have to answer to the children of the sky. inside you find a deeper love The kind that only comes from high above If you ever meet your inner child Don't cry, no, no, no.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 Protect you Don't grow up too soon and From now until yeah. forever you are always my G Yo, G You probably won't even understand this So I'ma try and paint the picture on a canvas Just wanna tell you you won't ever get abandoned Can't lie, I started writing and got anxious But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted One in a million, couldn't try it if we planned it Don't mind me, just fly free in my G Shit ain't easy, it's a different type of love Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah. No other name to you. als bruisende badplaats.